Vier mooie jaren waren wij bij elkaar, jaren. dat je zoveel hield van mij. Maar al die mooie jaren, die zijn voorbij. Tranen heb ik om jou gehuild. Toen je zei dat je weg zou gaan. Tranen heb ik om jou gehuild. Ik was al langer verliefd op die ander. Hoe kon ik met jou het gelukkig zijn? Mijn hart dat doet mij nu nog steeds pijn. Waarom was het voor jou zo moeilijk mij trouw te zijn? Tranen heb ik om jou. Kom om jou.